en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. In het stadsdeel Brooklyn in New York zijn twee politiemensen in hun patrouillewagen doodgeschoten. Een van hen was op slag dood, de ander bezweek even later aan zijn verwondingen. De dader rende na de schietpartij naar een metrostation. Daar werd hij na een tijdje dood gevonden door gealarmeerde agenten. De dader had een schotwond die hij zich mogelijk zelf had toegebracht. De politie heeft nog niets gezegd over de achtergrond van het incident, maar er verschijnen steeds meer berichten dat het om een wraakactie ging. De dader zou het geweld van Amerikaanse agenten tegen zwarten hebben willen wreken. VN-topman Ban Ki-moon is blij dat de Verenigde Staten de betrekkingen met Cuba willen verbeteren. Ban prijst president Obama voor diens initiatieven. De VN-leider spreekt van een moedige daad van Obama. Ook de Cubaanse president Castro heeft zich van zijn beste kant laten zien, vindt Ban. De afgelopen week werd bekend dat de twee landen na ruim een halve eeuw weer serieus met elkaar willen praten over nauwere betrekkingen. Begin 1961 verbraken de Verenigde Staten de diplomatieke betrekkingen met Cuba. De Amerikanen wilden niets meer te maken hebben met de communist Fidel Castro die in 1959 aan de macht was gekomen. De band Leeways en singer-songwriter Charles de la Marre hebben de grote prijs van Nederland gewonnen. De prijs voor de beste band werd uitgereikt in de Amsterdamse Melkweg. De jury was enthousiast over de reggae- en funkband Leeways. Volgens de jury was het de meest complete band van de avond. Charles de la Marre kreeg zijn prijs eerder op de dag in Paradiso. De jury noemde hem puur en openhartig. Net als Lee Ways won hij een bedrag van 3000 euro, studiotijd om opnames te maken en uitnodigingen voor een aantal optredens. Het weer, de buien nemen af, het koelt af tot ongeveer 5 graden. Morgen overdag is het rustiger, met in de middag en avond soms motregen en het wordt 8 graden.